Eh, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Op dit moment komen de leiders van de vier regeringspartijen bij elkaar voor crisisoverleg. De vraag is of ze het kabinet gaan redden of laten klappen. PVV-leider Wilders wil dat de andere partijen hun handtekening zetten onder extra asielmaatregelen. Maar die andere partijen vinden dat niet nodig. Volgens VVD, NSC en BWB kunnen veel van die maatregelen gewoon worden ingevoerd. Maar schiet PVV-minister Faber niet op. Nou, je hoort politiek verslaggever Ewout Kiviet over de kans dat het kabinet overeind blijft vandaag het kan altijd in de politiek. Het kan altijd weer afgesproken worden om er toch nog wat langer over te gaan praten. Om wat langer de tijd te nemen. Maar ja, voor Wilders wordt het wel steeds lastiger om een waardige draai te maken. Omdat hij zich zo vast heeft gezet op deze koers. Ja, en daarmee eh, eh, koerst eigenlijk die, die auto die de coalitie is keihard af op een, op een muur. En wordt het heel moeilijk om nog weg te sturen. Ja, Wilders moet nu echt gaan afwegen of hij nog toekomst ziet in deze samenwerking. En het lijkt er toch steeds meer op dat hij die afweging gemaakt heeft. En heeft gezegd, ik zie die toekomst niet. Opnieuw hebben Israëlische militairen geschoten op mensen bij een uitdeelpunt van hulpgoederen in Rafah. Er zouden 24 mensen gedood zijn. Eergisteren werden op dezelfde plek al 31 mensen gedood en gisteren drie. Volgens Israël schoten de militairen vanwege een dreigende situatie. Rotterdam gaat door met het inzetten van boa's tegen seksuele straatintimidatie. De stad is bezig met een proef, die loopt volgende maand af. Maar de gemeenteraad plakt er nog een jaar aan vast. Sterker nog, de ploeg met handhavers wordt nu uitgebreid. Sinds vorige zomer is grensoverschrijdend gedrag op straat strafbaar. Een team van 13 undercover boa's in burgerkleding probeert sindsdien in Rotterdam de wet te handhaven. Het is in die tijd één keer gelukt om een verdachte voor de rechter te krijgen in het Rijksmuseum is vanaf vandaag een 200 jaar oud condoom te zien. Hij is gemaakt van de blinde darm van waarschijnlijk een schaap. En er staat ook een tekening op. We zien een non die eh, eh, nou, half ontkleed op een stoel zichzelf presenteert aan drie mannelijke geestelijken. Die dat eh, heel erg interessant blijken te vinden. En ja, in erecte toestand voor haar staan en zich aanbieden. En aan haar is het de keuze. Wie van de drie gaat ze voor? Ja, het Rijksmuseum zou 1000 euro neergelegd hebben voor het condoom. Hij is trouwens niet gebruikt. Waarschijnlijk is het gemaakt als bordeelsouvenir. Het weer, eerst zon, later meer bewolking en vanuit het westen regen. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. staan de file op de A10 Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer... tussen afrit Volendam en de Koentunnel. 5 kilometer, 20 minuten is de vertraging.